worden een miljoen mensen verwacht in Rome. Reden voor de zalige verklaring is dat Johannes Paulus volgens het Vaticaan een non heeft genezen van Parkinson. Er zijn delegaties uit zo'n 60 landen. Namens Nederland is minister Donner aanwezig. Het weer de dag begint helder en fris met temperaturen tussen 5 en 7 graden.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 Ah. falling down No more children off to war If we search solo You like me till you hear my shit on the radio But now I'm just a virgin for you, oh no You like me till you see me on your TV Well, if you're so low then why you watching?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 Ook zouden drie kleinkinderen van de Libische leider zijn omgekomen. De kolonel zelf zou ongedeerd zijn. Volgens een woordvoerder van de regering was het een doelbewuste aanslag op het huis van zoon Saif al-Arab maar de NAVO ontkent individuen aan te vallen. De zoon van 29 die nu om het leven zou zijn gekomen trad minder op de voorgrond dan zijn oudere broers. Koninginnedag is in het hele land rustig verlopen. Voor zover bekend hebben zich nergens grote incidenten voorgedaan. In Amsterdam werden ongeveer 200 mensen gearresteerd. Dat is net zoveel als vorig jaar. Het was op veel plaatsen erg druk. Eindhoven raden mensen op een gegeven moment af om nog te komen. En in Arnhem en Utrecht werd geadviseerd om bepaalde pleinen te mijden. In het centrum van Antwerpen zijn bij een schietpartij in een café zeker twee doden gevallen. Er zijn ook mensen gewond geraakt, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. Er zijn drie verdachten die op de vlucht zijn geslagen. Details zijn nog niet bekend. Mogelijk was het een afrekening in het criminele milieu. In het noordoosten van China zijn bij een hotelbrand zeker tien mensen omgekomen. Minstens 35 mensen raakten gewond. Het vuur brak uit op de eerste verdieping van een hotel in de stad Tongwa en was kort maar hevig. De oorzaak van de brand in China is nog onbekend. In Rome hebben tienduizenden mensen een nachtwaken bijgewoond voor paus Johannes Paulus II, die vandaag zalig wordt verklaard. Er worden een miljoen mensen verwacht in Rome. Reden voor de zaligverklaring is dat Johannes Paulus volgens het Vaticaan een non heeft genezen van Parkinson. Er zijn delegaties uit zo'n 60 landen. Namens Nederland is minister Donner aanwezig. Het weer, de dag begint helder.